Kees Groot met het NOS-journaal. De 16-jarige jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van betrokkenheid... bij de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten... ging volgens het Brabants Dagblad al sinds augustus niet meer naar school. De leerplichtambtenaar deed onderzoek naar de spijbelende jongen... maar was volgens de krant niet bekend bij de politie of jeugdzorg. De politie vroeg in opsporing verzocht vanavond om getuigen in de zaak Savannah... In de zaak van de eveneens 14-jarige Romy uit Hoevelaken heeft de politie voldoende informatie om verder te rechercheren. Twee tienermeisjes uit Tilburg die sinds zondag werden vermist zijn terecht. Ze verkeren in goede gezondheid. Hun ouders hebben zelf de politie gebeld om te zeggen dat de meisjes weer thuis zijn. Volgens een woordvoerder gaat de politie met de familie en de meisjes in gesprek... om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Door een fout zijn er bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 7600 stemmen niet meegeteld. Minister Plasterk schrijft aan de Tweede Kamer dat van de uitslag in meer alleen de stemmen op de VVD, PvdA, PVV en SP zijn ingevoerd in het systeem en niet de stemmen op andere partijen. De fout is niet meer te herstellen, maar volgens de kiesraad hadden de niet meegetelde stemmen niets veranderd aan de einduitslag. Op de afsluitdijk is bij Zand aan de Friese kant zeker tot morgenmiddag maar één rijstrook beschikbaar. Door de storm is een bouwsteiger instabiel geworden. Rijkswaterstaat heeft besloten drie rijstroken af te sluiten. Op de overgebleven rijstrook rijdt het verkeer om en om. De bouwsteiger kan pas vastgezet worden als de wind is gaan liggen. En dat is naar verwachting morgenmiddag. Het weer,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 welkom bij twee uur van eh, CFM Jazz op de zondagochtend. Eh, mijn naam is Alko Beuving en ik heb het samengesteld en ik mag het ook presenteren. En we begonnen met een, eh, een mooi nummertje van Jimmy Heat en de, Little Man Big Band. Het nummertje Two Friends. Het tweede uur, dan komen er meer big bands voorbij. Maar dat niet alleen. Ik zie ook staan Bob Dylan en ik zie staan... Mitch Woods, Lucas van Marwijk. Nou, kortom, er zit heel veel mooie muziek bij. En ja, misschien ken je dit wel, maar misschien weet je niet meteen wie het is. Luister en geniet, zou ik zeggen. Daarna ga ik er iets over vertellen. One day you turn around and it's summer Next day you turn around and it's fall. And the springs and the winters of a lifetime. Whatever. Now I'm reaching back for yesterdays. Till a long forgotten love appears. That I find that I'm sighing softly as I near. music to my ears. And I ja, het nummer vast wel. September of My Years. Eh, maar het is natuurlijk een schande dat Frank Sinatra bij leven nooit een Nobelprijs heeft gekregen. Hij zong een, eh, nou, meer dan 1400 liedjes in de studio bij elkaar. Maar hij moest het doen met een paar eredoctoraten en een postzegel en de Medal of Freedom. Terwijl Bob Dylan, dat is de zanger die je zojuist hoorde... Eh, ja, naar Zweden toog om zijn Nobelprijs op te halen. Eh, die heeft, eh, die Bob Dylan heeft een eh, ja, cd-box uitgebracht. Triplicate. Er zitten drie cd'tjes in. Met muziek van Frank Sinatra. Ongelooflijk mooi. Maar waar. Voor de echte Bob Dylan liefhebber een must. En eigenlijk voor de jazz-liefhebbers eigenlijk ook wel eens leuk om naar te luisteren. Wat staat er nou op? Nou, heel veel Frank Sinatra muziek. En het is natuurlijk een hele bekende LP van Frank Sinatra, September of My Years. Maar daar staat ook het mooie nummer op. Ah, even kijken hoe dit precies heette. Het is een It was a very good year. Een prachtige eh, song. Ik weet niet in hoeveel uitvoeringen bekend. En ik heb er gewoon een paar uitgezocht die ik eh, zelf zeer de, moeite waard vind. En dan begin ik met een nummer van eh, Lee Hazelwood. Ja, wie kent hem nog, Lee Hazelwood? En dat is een vraardige uitvoering. It was a very good year. Met een fantastisch mooi arrangement. Komt van een verzamelaar van Lee Hazelwood. ook drie cd'tjes uit mijn hoofd dacht ik. Lee Hazelwood Industries heette dat ding. It was a very good year, Lee Hazelwood. een speciale stem. Hè? When I was 17 It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We hide from the lights on that old village green when I was seventeen. can bet it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived upstairs with perfume in their hair. They all came undone. And this happened when I was 21. 35. It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35 the days are short I'm in the autumn of the year And now I think of my life As vintage wine from fine old caves From the brim to the drain. It poured sweet and clear It was a very good year Lee Hazelwood. Bijzondere stem. Eh, het nummer It Was A Very Good Year is een, eh, een lied van Irvin Drake. Er zijn, er zijn, talloze uitvoeringen van. Ik heb de leukste, wat ik zelf de leukste vind uitgezocht. En deze heb, heb ik ertussen gezet vanwege de tekst. Luister goed, want er zit een variatie in de tekst die grappig is. When I was 17 It was a very good year It was a very good year for small town girls. Soft summer nights. Oh, yes. We'd hide from the lights. <laughs> you too, huh? Mm, on the village green. Yeah. When, when we, we, were, were 17. <laughs> mm. yeah. huh. When I was 21. Yeah. It was a very good year. Mm was a very good year for city girls who lived up the stair yeah. with perfumed hair mm. that came undone mm. when I was 21. <laughs> Mm. I don't remember that long ago. Oh. <laughs> How about when you were 63? Oh, that was a year. Mm. Yeah. I broke my hip. Huh? Got to flirting with the nurse all year. <laughs> Yeah, well, my third wife left me. Oh, what a terrific year. <laughs> yeah, well, what about when you were 74? Yeah, that was the year my rheumatism came back. Yeah, so did my third wife. <laughs> what a that terrible year. Indeed, yeah. Mm. But now the days are short. I'm in the autumn of the year. Now I think of my life as vintage wine from fine old kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. dit vrije eh, nummer kwam natuurlijk uit de Muppet Show. Uh, en Waldorf, de twee bromberen bovenin de box... die altijd hun commentaar leverden op de gebeurtenissen in de Muppet Show. Uh, uitvoering, grappige tekst. En dan kom ik weer bij de band die ik in het begin van het eerste uur al aankondigde. En dat is uh, echt een van mijn favoriete bands. De Gordon Goodwin's Big Fat Band. Een stukje van It Was A Very Good Year in hun uitvoering. free when I was 17. When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stairs. Ja, ook een fantastische uitvoering van de Big Fat Band. Maar die komt nog een keertje terug met een fantastisch nummer. Dat bewaar ik voor zo direct. Maar dit is een echte jazz van Eddie Harris. Van zijn cd'tje Mean Greens. Ook mooi. Meer jazz zoals we het kennen. allemaal van de eh, CD eh, Mean Greens. Eddie Harris, eh, tenorsaxofoon en elektrisch piano. Ray Carlington, trompet. Cedar Walden, piano. Ron Carter op de bas dit nummer. Kortom, zeer fraaie uitvoering ook. Nou, it was a very good year. En laten we hopen dat dat in ieder geval voor dit jaar 2017 gaat gelden. Dan kom ik bij een cd van een... Iemand die misschien eh, niet zo bekend is in Nederland... maar toch al haar vierde cd gemaakt heeft. En die cd is getiteld Let's Just Be Real. En dat is, gaat om de Texaanse zangeres Laura Tate. Een hele drukke tante, want ze is ook actief als actrice, advocaat en filmproducent. Nou, als je zulke banen erop na kan houden en je kan ook nog cd'tjes maken... dan eh, moet je heel hard werken. En op die cd staan, ik heb lang zitten dubben welk nummer zou kiezen. Er staat een fantastische uitvoering op van het nummer van Tin Lizzy. The Boys Are Back in Town, een echt jazzy nummer. Ik had niet gedacht dat dat kon, maar ik heb toch gekozen... omdat ik de big band een beetje centraal had in dit eh, tweede uur... voor een nummer waar een eh, wiegende big band blues eh, te horen valt. Laura Tate, eh, Can't Say No. But I'm crazy about you, you little freak. You only call me because you know I'm weak. You call me sweetie when Ja, where's the music? Dat is de grote vraag, maar dat horen we straks. Hier Mitch Wood en his Rockets 88, Jump for Joy, Palm 3, Die. in strap suit, carnation lapel. He's all already on a solid groove. Hits the dance floor, goes on and moves. Ladies love is Stetson out. That is Kittens, he's that cat. Links ain't swaying, lets him know. He's that big bad daddy yo. Daddy-o! He comes out when the sun goes down when a white tie makes his rounds. Dry martini in his hand. He knows all the cats in the band. He's diving jack, make no mistake. Got plenty jelly roll and lots of cake. The chicken is all flip for his solid style. The Chicago roll in his dining is Ladies love his Stetson hat. That's big bad daddy-o. Daddy-o. Who's that cat with the palm tree tie? What's that hip cat's alibi? Is he on the square or is he palm time. Ja, het leuke van dit programma is dat je verschillende muziekstijlen door elkaar kan draaien. Twee uur ligt het accent op de big band, maar ik doe af en toe toch ook wat anders tussendoor. En zo kwam ik van de week een eh, cd tegen van Isabella Effenberg, een Duitse volgens mij, of Poolse geloof ik zelfs. En die speelt vibrafoon en die heeft een cd uitgebracht. Isa heet die cd. Ik dacht 2016 of 2017, weet ik niet precies. Maar dat is fantastische muziek. Onder andere dit nummertje Dokter, Dokter. Isabelle Effenberg. Ik verwacht die eigenlijk wel eh, de, een van de komende jaren op het Noordzee Jazz Festival. Dus een echt eh, fantastische eh, formatie, dat trio. En prachtige muziek. Dan kom ik bij iets Nederlands van Merwijk's Music Machine. En die cd heet The Soul of Spanish Harlem. De Soul of Spanish Harlem begint met een Latin uh, soul medley... die de weg opent naar een geschiedenisles van de Latin en jazz grootheid drummer Lucas van Merwijk. En dat is een aardige cd. Hij duikt in de 100-jarige muzikale geschiedenis... van de New Yorkse wijk Spanish Harlem. En dit is ook, volgens mij is hij daarmee op tournee geweest met deze show... door een aantal theaters. Dit is nummer Spanish Harlem, bekend nummer. van eh, Lucas van Merwijk. Eh, graag wil ik jullie attenderen op eh, de komend weekend. Want dan is in, de, in Hoofddorp het jazzfestival Meer Jazz gaat van start. Op vrijdag 8 juni begint het volgens mij. volgens mij is het grotendeels gratis. Maar er zijn best goede formaties. Ik zie even op het programma staan. Tim Welvaartstrio, Mathilde Santink, Ik zie Bart Lust Quintet staan. Etcilia Rombly. Kortom, heb je, hou je van live muziek. Eh, ga dan het komend weekend zeker... Eh, Kijk op de website meer jazz in, of iets bijzet wat je de moeite waard vindt. Maar volgens mij zit er zeker iets bij. Eh, en dan wens ik je veel plezier komend weekend in het uh, hoofddorp bij het Meer Jazz Festival. Eens even kijken wat we op de muziekrol hebben staan. Jeff Ruppert en Dirty Martin van de cd Save Your Love For Me. Het hele bekende nummer van Desfinado's, Eens even kijken, waar heb ik hem hier? Heel, dat kent iedereen. gezegd dat uh, tweede uur wat meer big band centraal zouden staan. En dat heb ik deze keer gekozen voor Curtis Stiggers en de Danish Radio Big Band. Die heeft een cd uitgebracht, One for the Road, 2017. Nieuwe cd, My Kind of Town. I say to each of you most gratefully as I throw each one of you a kiss. This is my Kind of Town. Kunnen we dat als Zandvoort dus ook zeggen? My Kind of Town over Zandvoort? Misschien wel, hè? Uh, eens even kijken wat ik eh, nog meer heb. Oh ja, ik eh, zie nog één leuk nummer staan. Het, nummertje heet Uncertain Weather. Dat is het misschien vandaag wel. Alhoewel, ik zie weer een blauwe lucht. En volgens de voorspellingen zou het hier in Zandvoort zonnig blijven. Dus misschien is het wel heel vast weer. Het wordt in ieder geval gezongen door Na, Sun, Na Jung Sung. van haar cd Same Girl. Uncertain Weather. 天。 Prachtig nummer, eh, Uncertain Weather. Maar ik had je beloofd, Gordon Goodwin's Big Fat Band... er nog eentje van te draaien. En dat heb ik gekozen voor deze. Sing, sang, sung. Nou, als je dit hoort, kan je niet stil blijven zitten, zou ik zeggen.